Het publiek kon bellen naar een panel in Beeld en Geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. Het startbedrag vanochtend was ruim 4,5 miljoen euro. Een Hagenaar van 18 die wordt verdacht van het ronselen van jihadgangers... mag voorlopig niet worden uitgezet. Dat heeft de rechter bepaald in een tussenvonnis. De jongen wordt ervan verdacht dat hij de afgelopen twee jaar... zeker vijf mensen heeft aangezet om deel te nemen aan de gewapende strijd in Syrië. Hij is in Nederland geboren, maar heeft alleen een Marokkaans paspoort. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt dat die kan worden uitgezet, maar volgens de rechter kan dat nog niet. De jongen heeft bezwaar aangetekend tegen het innemen van zijn verblijfsvergunning en pas als dit bezwaar is behandeld mag hij worden uitgezet. De pluimveeslachters stappen maandag naar de rechter als staatssecretaris Dijksma de maatregelen tegen de vogelgriep niet snel versoepelt. Vervoersbeperkingen zijn niet meer nodig, zeggen ze, omdat er al dagen geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld met het vogelgriepvirus. Volgens de organisatie wijst alles erop dat het virus van wilde vogels komt en is een ophokplicht dus genoeg. Op Sint Maarten is de woning doorzocht van casinobaas Francesco Corallo gebeurde op verzoek van de antimafia eenheid van het Italiaanse Openbaar Ministerie. De politie deed ook huiszoeking in een casino waar een aantal bedrijven van Corallo zit. Corallo is ook bekend als de financier van voormalig premier Gerrit Schotten. In de eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Willem II won in en tegen Dordrecht met 4-0. Willem II is nu geklommen naar de achtste plaats. Dordrecht blijft hekkensluiter met vijf punten uit 14 wedstrijden. Het weer, het blijft droog. Temperatuur vannacht van 4 graden in het zuiden tot min 1 in het noordoosten. Overdag van, min, van 3 graden in het noorden tot 8 in het midden en zuiden van het land. Dus geregeld zon en het blijft droog.